uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De twee Nederlanders die vorige week in Marokko tot de doodstraf zijn veroordeeld... gaan in hoger beroep. Ze kregen de doodstraf omdat ze in november 2017 in Marrakesh... de zoon van een rechter zouden hebben gedood. De twee Nederlanders zeggen dat ze onschuldig zijn. Ze zouden door getuigen alleen maar zijn herkend... vanwege hun in Marokko opvallende uiterlijk... omdat ze van Dominicaanse en Antilliaanse afkomst zijn. De Marokkaanse politie denkt dat de meest gezochte crimineel van Nederland... Ridouan Taghi, de opdrachtgever van de moord was. Het slachtoffer was overigens niet het doelwit. Dat was de eigenaar van het café waar de moord plaatsvond. Bij rellen in een gevangenis in Brazilië zijn zeker 52 gedetineerden omgekomen. Het oproer was volgens Braziliaanse media het gevolg van een ruzie tussen twee bendes. Leden van de ene bende stichten ochtends vroeg brand in het cellenblok van de andere bende. Daardoor stikten sommige gevangenen in de rook. In de gevechten daarna werden 16 gedetineerden onthoofd. Ook werden twee bewakers gegijzeld, maar die zijn later weer vrijgelaten. Drie leden van de Raad van Commissarissen van afvalverwerker AEB in Amsterdam stappen op naar aanleiding van de problemen bij het bedrijf. AEB legde begin deze maand vier van de zes verbrandingsovens stil om veiligheidsredenen. Daardoor kwam ook het ophalen en verwerken van afval uit andere delen van het land in gevaar. Medewerkers van Apple luisteren mee naar persoonlijke gesprekken van gebruikers van Siri, de virtuele assistent met stemherkenning. Ze horen bijvoorbeeld medische informatie, drugsdeals en seksgeluiden, zegt een klokkenluider. Dat zou gebeuren bij kwaliteitscontroles en analyses. Eerder werd bekend dat ook de virtuele assistenten van Google en Amazon meeluisteren met Nederlandse gesprekken. Het weer vanavond helder, het koelt af. Minima vannacht rond 14 graden met kans op een mistbank. Morgen eerst zonnig, geleidelijk overal stapelwolken... en kans op een regen- of onweersbui. Met een matige zuidelijke wind wordt het 25 tot 29 graden.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 Vraag mij even af eh, hoe collega Van Dam dit allemaal heeft meegemaakt. Want er staan bij jullie natuurlijk in de ruimte ontzettend veel servers. Nou, want... gelukkig allemaal in Haarlem. Oh. Dus daar heb ik niet zo heel veel last van. Ja. En wij hebben gelukkig goede airco. Dat was bij ons goed te doen op kantoor. Wat is zelfs vanmorgen ijsjes. Ja. En, en in wat voor opzicht? Nou, ijsjes. Gewoon van die ijsjes die je lekker kan opeten. Oh, en wat... Eh, was oh, ijsjes. ja, was een verrassing. Net zoals jij tijdens je krantenwijk een ijsje kreeg... kregen wij dat vanmorgen al... Eh, nou, op kantoor. Ah, eh, oké, oké, oké. Ja, nee, dat... want want ik, had een postronde vandaag ergens gelopen... en op een gegeven moment ging dat zo snel naar mijn medeweten. En op een gegeven moment eh, was daar eh, onze webmaster van, eh, van de website van ZFM Zandvoort, Edwin Keur. Beter bekend ook hier als Edwin de Wit, die in een grijs verleden zo dat, dat gedaan heeft. En, eh, die zei van, wil jij een ijsje? Ik zeg, nou, prima. Dus ik heb eh, zeker wel drie kwartier gebivakkeerd in de tuin in uh, Oosterpark <laughs> <laughs> en dat allemaal, ja, want, want ja, het blijft een beetje ook invullen met, met postbodes in diverse postwijken. Dus ja, dan, dan loop je dus dan nog wel eens een extra wijk. Ik ga en het risico, als je dus in juli loopt, dat je dit soort temperaturen tegen kan komen. Ik, was, ik ga ervan uit dat daar ook al een paar mensen zijn die afgehaakt zijn met deze temperatuur. Ja, nou ja, het is niet, eh, eh, je, wordt er, je wordt er niet vrolijk van in ieder geval. Goed, eh, de, deze uitzending is begonnen met Nexus Shape. En het nummer dat heet Money. Want anders dan denk je, waar, gaat dit over? Nou, dit gaat over Alternative Vim. Maar we zijn in blije afwachting van een gast. Maar die, die laat nog even op zich wachten. En dus gaan wij gewoon even wat anders doen. We begonnen een beetje met electro. Dus gaan we er ook even vrolijk mee verder. Hier is Joe Marches en Monster. Got a mind of my own, got a mind of my own. I've got ten fingers that could get you right in the zone. waarom eh, draaien we deze? Dat heeft ook eh, een bepaalde reden. Want 29 eh, juli, dat is na het weekend... Als het een beetje weer een beetje fris is in Zandvoort... dan kunnen we dus ook weer ons op gaan maken voor Pride at the Beach. En dat was wel een beetje de strekking van dit verhaal eigenlijk. Ook wat maakt het nou uit of je nu wie je bent of wat je doet... Eh, het is een beetje ook het eh, verhaal eh, wat Marnix Dorrestein als X heeft geschreven toen hij je winkel binnenkwam. En eigenlijk iets wilde hebben waarvan je de verkoopster zei, ja het is alleen maar voor dames. Ja, dat maakt dan ook helemaal geen bal uit. Dat is een beetje in het kort de strekking van het verhaal. Inmiddels is Leon binnen, maar die ga ik zo even lastig vallen Want er moeten nog even wat, wat dingen nog even geregeld worden. Want er is ergens een muziek. En dan als ik deze USB-stick eruit rug. Eh, van mijn uitzending, dan heb ik een eh, probleem. Dus dat moet ik, <laughs> dat moet ik dus eh, even zien te voorkomen. Maar dat gaan we wel even oplossen. Dus dat, dat, dat komt wel goed. Er zijn altijd magische dingen om eventjes gewoon de liedjes die hij heeft meegenomen om te zetten naar een mapje op mijn bureaublad. En dan komt het helemaal goed. Kan ik die, kan ik die uitzetten en dan staan ze gewoon ook met een hele magische truc. Staat het als Hans Kazan gewoon ook op deze computer. Ja, ja, ja, zo werkt dat. Eh, er is van alles wat. Uh, Leon is eh, meer uit de hoek van de hip-hop, heb ik een beetje het idee. hij knikt ook, dus dat, ja, ik heb hem wel een beetje op zitten letten. maar goed, we proberen dus van alles nog wat er toch een beetje doorheen te krijgen. Dit is ook al een heel leuk liedje geworden. van Piekeren die heeft het erover. En het nummer dat heet Een liedje dat nergens over gaat. Oh. zou zomaar in eh, een eh, Tour de France eh, liedje terecht kunnen komen. Ehm, ja, we zijn bijna... Ja, we zijn zover eigenlijk, want hij is aangeschoven. Leon Mason uit Rotterdam, hè, toch? Of niet? Uh, Soetermeer, ja. Maar je, is, is, is, je, is werkterrein een beetje in Rotterdam of, of ook Den Haag? ja, een beetje omstreken. Zoetermeer en Den Haag. Oké. Okay, dat wel, dus- ligt wel een beetje in de buurt van eh, ja, ja, ja, ja, Rotterdam en daarna. Ja, want, want ik, ik, had een beetje het idee dat je uit, eh, meer uit de, Rotterdamse scene eh, kwam. Maar dat, dat blijkt dus even een kleine misrekening te zijn. ja, <laughs> ja. Ehm, goed, even over jou. Want, want ja, uh, hip-hop en, en, en, misschien ook een beetje de, de, de, de soul. Want dat mhm. klinkt er toch ook, denk ik, wel een beetje in door. dat is natuurlijk niet zomaar. Dat, van waar, eh, van waar eh, de belangstelling en waarom ben je het gaan doen? Ehm, ja, ik ben er eigenlijk een beetje ingerold door, eh, door familie. mijn broer die maakte ook hip-hop. Ja. Ehm, en ja, ik heb dat van hem een beetje afgekeken, zeg maar. Ja. Dus, dus eh, eh, jij hebt afgekeken van wat hij, eh, wat hij gedaan heeft. Ja, ja, ja. Ehm, even ehm, goed, uh, jouw broer, maar is die, is die ook een beetje in de scene een beetje een redelijke bekende verschijning? Of? ja, ja, zeker wel. Ehm, alleen hij zit nu meer in de, in de house, in de EDM-wereld. Ah, dus, dus is een totaal andere richting dus. Ja, ja. zeker. Ja, ehm, wat, wat, wat kun je in hiphop kwijt? Wat, wat is er zo mooi aan die stijl? Ehm, ja, ik weet niet. Het is gewoon puur. Het is gewoon, je kan alles vertellen wat je, wat je wil vertellen. maar het heeft vaak wel echt een... Echt hiphop, dat heeft vaak wel echt een verhaal. Ja. Eh, eh, eh, de taal van de straat eigenlijk ja, ja, dat te Is een hele goeie, dat, is eigenlijk een goede samenvatting. ben jij een jongen van de, van de straat of niet? Eh, vroeger. Ja? Niet meer echt. Nee. Niet, niet meer. Eh, eh, is er, is er zoiets als wat in de Blues Brothers gebeurd is... You have seen light of zoiets dergelijks? Of, zo zou je het wel kunnen noemen. Ja? Ja? ja? Oh. je maakt dingen mee en daarvan leer je weer. Ja. En gebruik je, dat, ja, maar gebruik je dat ook om, om ergens uit te, te komen? Uit een bepaalde situatie? nee, nee, dat niet per se. Nee, nee. ik denk dat je ook gewoon volwassen wordt ik denk dat dat ook meespeelt. Ja. Eh, blame It, hè, daar, daar, daar, daar, daar kwam je mee. met dat, met dat, eh, en vanmorgen, dat vond ik ook trouwens wel even leuk. Dan eh, zit ik een beetje te gras en ik denk... hé, hey, je hebt ook nog een EP gemaakt. Maar dat, dat is, daar is ook nog een beetje een verhaal achter, hè, wat betreft die EP hier. Ja, ja nee, klopt. Dat was, dat was in 2015 was ik met de EP bezig. Ja. alleen dat ging eigenlijk een beetje langdradig. Ja. Ehm, en in de tussentijd blijf je toch ontwikkelen. Want ik was toen echt elke dag bezig met nummers maken. Ja. Ehm, waardoor ik de nummers van de EP eigenlijk niet meer eh, op level vond, zeg maar, als, uh, van, mij, van mij kunnen. Ja, eh, in de zin van je ontwikkeling was zo snel vooruit met wat je gemaakt had, dat je dacht van, hé, wie is dat eigenlijk die daar klinkt? Ja, ja <laughs> zoiets. Ja, ja, ja. Eh, eh, ik neem aan dat je dan ook eh, op een gegeven moment een beetje terugkoppeling krijgt van mensen die er verstand van hebben. Dat, dat die op een gegeven moment zeggen, ik zou het nummer toch even zo doen of, of wat dan ook. En is dat misschien een reden geweest dat je zegt, nou... Hè, dat je dan zo kritisch en de, de, de meetlat er zo naast gelegd hebt van we brengen die hele EP maar niet, uit. Ehm, nee, ik ben sowieso heel perfectionistisch. En ik had toen ook al heel lang niks uitgebracht. Mhm. Dus en als je, het eerste nummer wat je uitbrengt, dat kan je zeg maar toch wel een soort van maken of breken. Ja, ja. Vind ik. Dus, ehm, we gaan straks natuurlijk uh, Blame It eh, eh, er even bij pakken. Maar dat, dat, dat, doen we straks. Maar mhm. eerst ga ik even zoeken met wat je hebt meegenomen. Want ja, moet ik eerst eventjes... Dat is altijd heel erg leuk als ik op een op een computer zit. En dan moet ik ook het mapje erbij pakken. Eh, <laughs> dat, is, dus wel heel erg eh, fijn. Maar ik, rustig Ja, ja, ja ik, ik, heb hem, ik heb hem, ik heb hem. Maar dan moet ik eventjes het mapje waar jij eh, al jouw uh, materiaal hebt staan. wat, ja, want, want je hebt verschillende dingen meegenomen. Ehm, zo zie ik hier een, een, een, een nummer uit 2014. Ja. Ik eh, ben eventjes, eh, want eh, het, ik, pak het, het, het, stuk er wel even bij. Maar dan moet je me even uitleggen. Want het is, er, ehm, er staan J. Cole, No Role Models 2014, Forest Hills Drive. Nou, een hele mond vol. Ja, ja, ja. ja. Maar wie is het? Want, het, want ja, ik bedoel, ik pak hem er nu uit. Ja, ja ah. J. Cole is een, een bekende rapper uit Amerika. Ja? Ehm, hij vertelt echt een verhaal in zijn muziek, vind ik. Hij probeert wel echt... Eh, eh, hij probeert het positief te brengen. Ja. Ehm, ja, en ik vind hem gewoon super hard. Ja. Gewoon vet, eigenlijk, als het ware. Ja, ja oké. Nou, we gaan, we, gaan hem, eh, we gaan hem even beluisteren. Is, is er ook een van de mensen waarvan jij zegt... Nou, eh, die invloed eh, kan ik wel eens eh, gebruiken in mijn repertoire. Ja, ja, ja, zeker. Op het gebied van een verhaal vertellen, zeker. Ja. Oké, hier komt hij. in peace, Uncle Phil. For real, you the only father that I ever knew. I get my bitch pregnant, I'ma be a better you. Prophecies that I made way back in the veil. Fulfilled. Listen, even back when we was broke, my team ill. Martin Luther King would've been on Dreamville. Talk to a nigga. One time for my LA sisters, one time for my LA hoes. Lame niggas can't tell the difference. One time for a nigga who knows. Don't save her, she don't wanna be saved. Don't save her, she don't wanna be saved. Don't save her, she don't wanna be saved. Don't save her, she don't wanna be saved. No role models and I'm here right now. No role models to speak of. Searching through my memory, my memory, I couldn't find one. Last night I was getting my feet rubbed by the baddest bitch. Not Trina, but I swear to God, this bitch will make you call your girl up and tell her, hey, what's good? Sorry, I'm never coming home, I'ma stay for good. Then hang the phone up and proceed to lay the wood. I came fast like 911 in white neighborhoods. Ain't got no shame about it. She think I'm spoiled and I'm rich cause I can have any bitch. I got defensive and said, nah, I was the same without it. But then I thought back, back to a better me. Before I was a B-list celebrity Before I started calling bitches bitches so heavily Back when you could get a platinum plat without no melody You wasn't sweating me One time for my LA sisters One time for my LA hoes Lame niggas can't tell it one time for a nigga who knows. Don't save her. She don't wanna be saved. Don't save her. She don't wanna be saved. Don't save her. She don't wanna be saved. Don't save her. She don't wanna be saved. I want a real love. Dark skin and Aunt Viv love. That Jada and that weird love. That leave a toothbrush at your crib, love. And you ain't gotta wonder whether that's your kid, love. Nigga, I don't want no bitch from reality shows. Out of touch with reality hoes. Out in Hollywood, bringing back five or six hoes. Fuck them, then we kick them to the door, nigga, you know how it goes. She deserve that. She a bird, it's a bird trap. You think if I didn't rap, she would flirt back. Taking off her skirt, let her wear my shirt before she leave. I'ma need my shirt back. Nigga, you know how I go. One time for my LA sisters, one time for my LA hoes. Lame niggas can't tell the difference. One time for a nigga who knows. Don't save her. She don't wanna be saved. Don't save her. She don't wanna be saved. Don't save her. She don't wanna be saved. Don't save her. She don't wanna be saved. There's an old saying in Tennessee. I know it's in Texas, probably in Tennessee, that says, "Fool me once, shame on, shame on you." It fool me, we can't get fooled again. Fool me one time, shame on you. Fool me twice, can't put the blame on you. Fool me three times, fuck the peace sign. Load the chopper, let it rain on you. Fool me one time, shame on you. Fool me twice, can't put the blame on you. Fool me three times, fuck the peace sign. Load the chopper, let it rain on you. My only regret was too young for Lisa Bonet. My only regret was too young for Nia Long. Now all I'm left with is hoes from reality shows. Handed a script, the bitch probably couldn't read alone. My only regret was too young for Sade Adu. My only regret could never take a Leah home. Now all I'm left with is hoes up in with the stale face, cause they know it's they song. She shallow with the pussy, she shallow. She shallow. She shallow with the pussy, she shallow. She shallow. She shallow with the pussy, she shallow. She don't wanna be saved, don't save her. She don't wanna be saved, don't save her. She don't wanna be saved, don't save her. She don't wanna be saved, don't save her. She don't wanna be saved, don't save her. She don't wanna be saved. Hoe gaat dat. Wat eh, is het eh, leuke aan eh, het verhaal van My Baby? Er zit weer een grappig kantje aan. Ik heb ooit te maken gehad met een EP-presentatie van, van X, van Marnix Dorrestein. En op een gegeven moment was daar een, een, vraag van kunnen we niet kaarten ruilen? En wie wilde de, de kaarten ruilen? Dat was Kato van Dijk. En ja, dat heb ik dan maar gedaan, want die wilde graag met haar zus op pad. Eh, alleen eh, de ene zus was op de ene dag en de, Kato eh, was op de andere dag. En ik zou dan met het zusje van Kato van Dijk zijn. Dus heb ik het het maar even omgewisseld. Eh, zonder dus dat wij elkaar getroffen hebben... hebben we toch iets eh, van een uh, soortement van relatie gehad. En dat was het, de kaartjesruil bij, bij X. daarvoor hoorde je J. Cole, zeg ik het goed? ja, ja, ja, ja, ja. ja want dat, dat is... waar komt hij vandaan eigenlijk? Amerika. Amerika. Amerika, ja. Ja, dat, het lijkt wel een beetje de bakermat eh, van eh, de hiphop, eh, denk ik, toch? Of niet? Ja, ja, zeker. Hij is heel groot. Ehm, ja, is, eh, kijk, in Nederland, uh, we hadden ooit nog eh, Radio 6, had ik, had ik begrepen, van de NPO. Ja. Dat was een beetje eigenlijk, ja, ik zeg het hef oneerbiedig, de zwarte muziek, om het dan maar zo te, zo te zeggen, de black music. maar die zender die bestaat niet meer, heb ik begrepen. Daar is wel iets voor in, een beetje voor in de plaats, maar dat is een beetje weggestopt op het internet, heb ik, heb ik Maar ik weet wel dat veel jongeren deze eh, muziekstijl eh, waarderen. Ja, ja, zeker. Het is heel populair onder de jongeren eh, ja. tegenwoordig. kun, je dat, kun je daar misschien een verklaring voor geven, denk je? Ehm, ja, wat je al zei, ik denk de muziek van de straat. Ja? Ik denk, ja, de, dan op de straat verspreidt het. Op school. Ja. Hey, ik, ik, zou, ik, ik, zou er geen logische verklaring voor kunnen geven. Niet? Nee. Ah, Oké, maar goed, ik neem aan, jij hebt ook op school gezeten. Mhm was het een, eh, een school waar, eh, waarbij je ook eh, dit soort... dat je met, met een beetje... situaties wordt geconfronteerd waar je liever niet mee geconfronteerd wordt. En dat dat, dat dat ook een rol heeft gespeeld in de vorming van wat je nu doet? Ehm, ja, ja, zeker eigenlijk wel op school. Ja, ja zo vaak. Ja. ja. ben jij groot geworden in Zoetermeer of niet? Ja, ja? geboren en wat is het voor een plaats? Eh, ja, rustig. Rustig? Ja, rustig. Ja, er is niet heel veel te doen. En uitzicht dan op een gegeven moment dat er, eh, dat er op een gegeven moment eh, de verveling soms zo toeslaat dat, dat we maar een beetje gaan, weet ik veel wat. Ja, ja ik denk dat dat ook zeker een rol, speelt. Er is, er is gewoon te weinig, dus, dus we gaan een beetje rondhangen bij, nou ja, noem maar aan, een winkelcentrum of wat ja, Ja, zeker, dat is zeker waar, ja. Nou weet ik ongeveer wel waar het winkelcentrum van Soetermeer is. Daar ben ik meerdere malen geweest. Dus eh, is dat, eh, is, dat zo'n plek waar... Uh, eh, wat dus jongeren bij elkaar komen. En dat ze dan de taal van de straat spreken. Vroeger wel. Ja. Vroeger wel. Vroeger, was de stad een beetje een soort bijeenkomstplek. <laughs> Voor de jongeren. Ja. <laughs> ja. maar ik weet niet of dat nog steeds zo is. Ik ben niet meer zoveel uh, buiten te vinden. Nee. nee. ben je überhaupt nog steeds in Zoetermeer te vinden? Of, ja, ja, ja, Sowieso, ja. Ah. Eh, eh, eh, maar goed, ik neem aan als je dan op een gegeven moment door de straten van Zoetermeer... dat je dan wel eens dingen tegenkomt waarvan, waarvan je denkt... hé, hey, dat kan ik misschien wel gebruiken voor een, ja, voor een nummer. Voor een nummer. ja, ik haal sowieso inspiratie uit alles. Ja. Dus eh, ook zeker op de straten van Zoetermeer, ja. ja. Eh, dan nog even terug naar het eh, verhaal van daarnet. Hè. Je, zei, je was redelijk perfectionistisch. je bent perfectionistisch ingesteld. Je hoort het misschien al een beetje op de achtergrond. dit nummer heb je in 2015 heb je dit uitgebracht. Ja, ja, ah. klopt. Ben je daar nog steeds, sta je nog steeds achter, achter dat nummer of niet? Ehm, ja, ja, zeker wel. Ik, ik, hij is niet slecht. Nee. Ehm, maar het, ik heb wel zoiets van, nu zie ik wel eh, de progressie, zeg maar. Eh, de, de eh, ontwikkeling. De progressie bij jouzelf. Ja, ja, ja. ja oké. Dat is een beetje het verhaal wat erachter zit. goed, dit, dit staat... En ik hoop niet dat hij straks weer ergens wordt getorpedeerd door een of andere reclamespot. Want dat was net <laughs> in het vorige uur we draaien iets van Donnersummer Summer met een eh, mix van Patrick Cowley. Eh, maar ik neem aan dat dat eh, hier eventjes minder het geval is. dit is Leon Mason uit 2015 met Young and 16. said I'm riding down the way like I'm never gonna leave. I wear 16 on my sleeve, they should make me fucking mad. Yeah, I'm down for the sea, and I'm feeling so blaming. Catch a nigga on your screen, let your homies know it's Mason. I'ma take it back then, back when we spent cold winters in the basement. We had haze doing full laps, that's a Usain inhalation. We was flexing in the old crib, packed up suffocating in them old days. We got so lit, but chubby handled the hydration. I'm so 27, 27, nigga, like my zip code. Even with my home change, but nigga, they know, they know. Yeah, I ride for my city. Should I die for my city? Put a C up if you with it. Oh, I'm young and 16. Oh, down for my team. That's my city. They with me. Oh yeah, I was raised in the city. Love so supreme admit let's get it all. Yeah. They know, they know, they know, they know, they know, they know, they know, they know, they know, they know, I'm young and 16. I take my city under my wing as I'm flying up the sand. I take my city under my wing as I'm flying up. I'ma take it back then. Back when I was creeping with the coldest cats. Look at all these hoes I smashed. I've been on my steamroller swag. Boy, I'm so 27, nigga. I'm the architect. So 27, that's the reason why I never left. I said I'm riding down the street like I'm never gonna leave. I wear 16 on my sleeve. They should make me fucking mad. Yeah, I'm down for the city, And I'm feeling so belamin' Catch a nigga on your screen Let your homies know it's Mason I'm young at 16 All down for my team That's my city, they with me all day. I was raised in the city not the flow supreme I'm committed, let's get it all day. They know, they know, they know, they know they know, they know, they know, they know, they know, they know. I'm young as 16. They know, they know, they know, they know, they know, they know, they know, they know. the oh Omoge. Your love is a blessing, so I am blessed, my baby. I want make we day forever. If you fall, we go rise up together. You be my melanated king, and I appreciate you. No one feed me like my boo. No one, nobody find past you. No pasión one, I won't marry Mario. Now your last name I go carry up. Cause you are my melanated king, and I appreciate you. No one, feed me like my boo, no one, nobody find past Cornelis met eh, het laatste nummer, Forever. Eh, die hebben we ooit eh, nog ja, gekregen eigenlijk van er. Ehm, jij hebt ook iets, een, een, lijntje met uh, lopen, heb ik begrepen. Ja, ja, ja, zeker. Ik heb er in 2015 heb ik er ontmoet. Ja. En ik heb daar gewoon op social media, we zouden gaan werken. maar dat komt zeker wel goed. Ja? ja. zit er misschien iets in het vat tussen jou en Jaskelis? Eh, op dit moment, we hebben het er eh, lang niet meer over gehad. Dat zou toen ook in 2015 zou dat, eh, eigenlijk gebeuren. Ja. maar ik denk dat dat zeker nog wel komt. Oké, dus, dus, dus, dus in die zin zal, zal, er nog wel iets wat in het vat zit, verzuurt niet. Ja, ja, zeker. Ik zit een beetje te pielen met mijn koptelefoon hoor. Want die begint een beetje weer kuren te vertonen. En dan hoor ik ineens niks meer op mijn koptelefoon. Dus het is misschien weer tijd eh, dat ik weer een van ergens weer vandaan moet uh, <laughs> En ik ben al eh, iemand die, <laughs> die, die, die, te weinig heeft wat, wat dat gaat. Dus het zal je ergens vandaan moeten komen. Nou ja, goed, maakt niet uit. Ehm, ik heb hier ook klaarstaan MGMT Electric Feel. Vertel, wat is, vertel iets over, over hem. Of, ja. MGMT, dat, dat, het nummer Electric Feel... Ja dat is, uh, het is synthpop. Het klinkt, ik, ik hou ervan omdat het gewoon super nostalgisch klinkt. Het klinkt echt alsof het uit de 80s komt. Hm? Jaren 80 en daar ben ik echt... Eh, Heb je daar in het, verleden ook naar gekeken? Hoe die jongens dat in de 80 hebben gedaan? Ja, ik heb zeker wel, eh, wel wat dingen gezien. Ik, heb, ik hou sowieso van heel veel eh, documentaires. Ah, oké, nou, ik, ga, ik ga zo direct nog iets eh, van de YouTube wat wagen. Ik hoop dat er dan niet een, een of andere supermarktreclame er tussendoor komt. Maar hier is dus in ieder geval even jouw keuze. MGMT. Yes. er zit eh, wel degelijk iets eh, in eh, van de jaren 80, Leon. Als ja, het, Ja, er zit... heb jij ook, ben je ook een beetje gaan grasduinen in de jaren... van de muziek van de jaren 80, of niet? Ja, ja, ja, zeker. Ja? ja. want, ik hou sowieso van de jaren 80. Ik weet niet, ik weet niet wat het is. Nee, oké, goed. ik bedoel, ik ben iemand die muzikaal is groot geworden in de jaren 80. Ik ben van de jaren 60, maar goed, maakt niet ja. uit. Maar je hebt het wel meegemaakt ja, ehm, ja toen, was ik een, eh, gewoon een tiener. het, was eh, dat, dat ik... Eh, dat, wat voor oud was ik toen ik toen de jaren 80 begon? 14. 14, uh, het jaar dat ik 14 werd. En het uh, stopte bij, mijn 24ste. Dus dan weet je ongeveer wel dat ik... Hè, dat 90 ja. is 24. dan weet je ongeveer ook meteen hoe oud ik ben. Als <laughs> je snel rekent. Ehm, goed, eh, ik zei net, eh, die ga ik eh, ook nu even draaien tot aan het nieuws van 9 uur. Het is een beetje een, ja, het is een knijter van een hit geweest in Nederland. en ik kan hem, geloof ik, denk ik nog aardig woord voor woord nog mee rappen. Namelijk Grootmeester Flits en de Message. <laughs> Tot aan het nieuws van 9 uur.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 Down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so so so did it. She had to get a pimp, she couldn't make it on her own.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 his heart Gave him a transplant for a brand new start. I can't walk through the park cause it's crazy after dark. Keep my hand on my gun cause they got me on the run. I feel like an outlaw, broke my last glass jaw.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 A child is born with no state of mind, blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning too, because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto, living second rate, and your eyes will sing a song of deep hate. The places you play and where you stay looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book takers, thugs, pimps, and pushers, and the big money makers. Driving big cars, spending 20s and 10s, and you wanna grow up to be just like them. Huh. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers. You say I'm cool, I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking around like your pretty boy Floyd. Turned stick-up kid, but look what you done did.